Jahar De advocaten betoogden ook, zoals verwacht, dat Jahar handelde onder invloed van zijn broer Tamerlan. Bij de aanslag in april 2013 kwamen drie mensen om het leven en 262 mensen raakten gewond. Jahar Tjanaev, 21 jaar en van Tsjetsjeense afkomst, wordt er ook van beschuldigd dat hij een agent heeft gedood toen hij op de vlucht was voor de politie. Zijn broer Tamerlan kwam tijdens die klopjacht om het leven. Tsarnaev kan de doodstraf krijgen. De ratten in New York zijn een groter gevaar voor de volksgezondheid dan tot nu toe werd gedacht. Dat blijkt uit een onderzoek van de Cornell Universiteit in New York. In riolen, in metrotunnels zitten zo'n 2 miljoen ratten en die dragen ook een soort vlooien die de pest kan overdragen op mensen. Het weer... Er trekken nog buien over. Lokaal met onweer en hagel. In de loop van de avond wordt het droog.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 Freddy van Tijn met het NOS Journaal. CDA, D66, SP en de ChristenUnie houden er rekening mee dat minister Opstelte onjuiste informatie heeft gegeven aan de Tweede Kamer. Het gaat om de informatie over een miljoenendeal uit 2000 tussen toenmalig officier van justitie Teven en een topcrimineel. Uit documenten die Nieuwsuur heeft ingezien blijkt dat het OM 4,7 miljoen gulden heeft betaald aan drugshandelaar Kees H. Dat was een schikking in een zwart geldaffaire. Opstelten heeft steeds gezegd dat hij het bedrag niet kent en dat de documenten onvindbaar zijn. In een reactie herhaalt Opstelte dat. Hij zegt dat hij de Tweede Kamer dus niet onjuist heeft geïnformeerd. Oppositiepartij GroenLinks wil een parlementair onderzoek naar de zaak. De advocaten van de man die wordt verdacht van de terreuraanslag bij de Boston Marathon in 2013 heeft gezegd dat haar cliënt schuldig is. Vandaag is de eerste dag van het proces tegen Jahar Chanaiev. De advocaten betoogden ook, zoals verwacht, dat Jahar handelde onder invloed van zijn broer Tamerlan. Bij de aanslag in